Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is gezorgen over het nucleaire programma van Iran. Het agentschap van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat de bezorgdheid over de plannen toeneemt. De resolutie volgt op een kritisch rapport over Iran. Daarin staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran werkt aan de ontwikkeling van een atoombom. Het atoomagentschap heeft in de resolutie geen maatregelen aangekondigd. Rusland en China hadden daar wel om gevraagd. Het kabinet is niet van plan onderzoek te doen naar de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. De Eerste Kamer had om zo'n onderzoek gevraagd. De studie moest gaan over een meer toekomstbestendig stelsel. Staatssecretaris Weker schrijft aan de Senaat dat er over de kwestie al heel veel rapporten zijn. Bijvoorbeeld van het Centraal Planbureau. Volgens hem draagt een nieuwe studie niet bij aan de kennis over dit onderwerp. Het kabinet heeft al verschillende keren gezegd dat het niets wil veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. De politie van Los Angeles heeft het onderzoek heropend naar de dood van Natalie Wood. De actrice, die beroemd werd door haar hoofdrol in The West Side Story, verdronk 30 jaar geleden tijdens een boottocht voor de kust van Californië. De dood van Natalie Wood werd destijds afgedaan als een ongeluk, maar de kapitein van het jacht zegt nu dat ze is vermoord door haar echtgenoot, de acteur Robert Wagner. Ik heb een fout gemaakt door dat niet eerder eerlijk tegen de politie te zeggen, zegt de kapitein op de Amerikaanse televisie. Een woordvoerder van Robert Wagner, die nu 81 is, zegt dat er nog geen politie aan de deur is geweest. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig. Morgen begint grijs en mistig, maar in de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. In hardnekkige mist blijft de temperatuur flink achter. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 3 kilometer en op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden ook 3 kilometer.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 There's a world that's the dark and cold, where blues won't haunt you anymore. With a babe, I breathe, nervous soul, come ride with me to the distant shore. You won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today.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 Dus dan zeg maar blijf ik wel in Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, nou, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, nou, zuster. Brand van binnen. Nacht, nou, zuster. Doe aan Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster, ik brand van binnen. Nacht, doe Nacht, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster, haal ik de morgen?